Daardoor kunnen hulpdiensten niet goed passeren en kunnen boeren nauwelijks hun land op. Vanaf morgen geldt daarom een parkeer- en stopverbod. Er blijft voorlopig nog wel een spottersplek bij de polderbaan waar je wel je auto mag parkeren. Het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau is gedeeltelijk weer open voor het publiek. Gisteren werd het kamp in het zuiden van Polen gesloten omdat het werd bedreigd door overstromingen. Archieven en museumstukken werden naar een veilige plaats overgebracht. Door de zware regenval is het waterpeil van de rivier de Wiesla de afgelopen dagen flink gestegen, maar nu daalt het weer. Alleen de ruïnes van de crematoria in Birkenau blijven nog gesloten voor het publiek, omdat het grondwater daar te hoog staat. Bij de overstromingen in Polen zijn zeker zeven doden gevallen. De voetbalclub Willem II wordt overladen met initiatieven om de club te redden van een faillissement. Bij de stichting Red Willem II Tilburg is inmiddels al 13.000 euro binnengekomen. De club zelf krijgt tips van Tilburgers welke bedrijven benaderd kunnen worden voor sponsoring. Er zijn ook plannen voor een benefietconcert en een benefietwedstrijd. Willem II heeft een schuldenlast van bijna 5 miljoen euro. De gemeente Münster in Duitsland moet een bezoeker van het gemeentelijk zwembad duizenden euro smartengeld betalen. De man nam de glijbaan, maar er bleek helemaal geen water in het zwembad te zitten. Hij brak twee voeten. Na twee jaar procederen krijgt de man nu van de gemeente Münster 20.000 euro smartengeld. Volgens de rechter was er niet goed aangegeven dat het zwembad en de glijbaan buiten gebruik waren. Zo stond het waarschuwingsbord niet op de trap van de glijbaan, maar ernaast. De glijbaan was zo lang dat de man niet zelf heeft gezien dat er geen water in het zwembad zat.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 Met, met nu ZFM in de avond. There's no getting over, no getting over, just no getting over you. Wish I could speak. bring back. Hey, hey, I can't forget you, baby. I think about your eight day. I tried to masquerade the pain. That's why I'm next to the roof. Dancing to the roof, But, but there is no, there